Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is begonnen met een onderzoek naar het omvallen van de bouwkranen bij de Julianabrug in Alfa aan de Rijn. Volgens de raad zijn er structurele veiligheidslessen te trekken uit het ongeluk. Medewerkers zijn sinds gistermiddag op de plek van het ongeluk om de eerste gegevens te verzamelen. Hoe lang dat gaat duren kan voorzitter Joustra nog niet zeggen. De onderzoekers kunnen hun werk het beste doen als er niets verandert op de plek. Ze hebben zeker nog de hele dag nodig. Om meer te weten te komen vraagt de onderzoeksraad omstanders om filmmateriaal van het voorval in te sturen. Steeds meer burgemeesters verbieden eredivisiewedstrijden dit weekend. Na Pek Zwolle Kambuur gaat nu ook de seizoensopener Heerenveen de Graafschap vrijdag niet door. Aanleiding zijn de aangekondigde politiestakingen tijdens de wedstrijden. Burgemeester Van der Zwan van Heerenveen zegt dat het onverantwoord is om te spelen zonder politieondersteuning. Mochten de politieacties niet doorgaan, dan kan de wedstrijd wat hem betreft alsnog doorgaan. Justitie eist vijf jaar cel en tbs tegen een man uit Portugal... die wordt verdacht van de moord met een hakbel op zijn buurvrouw. Hij zou door het lint zijn gegaan doordat zijn bovenbuurvrouw geluidsoverlast bleef veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een laag IQ en schade aan zijn hersenen. De politie heeft nooit kunnen vaststellen dat de bovenbuurvrouw daadwerkelijk geluidsoverlast veroorzaakte. De Griekse aandelenbeurs is opnieuw met verlies geopend. Op de tweede dag na de heropening daalden de koersen met 5 Dat was minder dramatisch dan gisteren. Toen dook de belangrijkste index 23 omlaag... na vijf weken dicht te zijn geweest. koersen van de Griekse banken krijgen net als gisteren weer de zwaarste klappen. Ze verliezen meer dan een kwart van hun waarde. Het weer in het oosten nog kans op buien met onweer.